Deze week tekenen ook ruim 350.000 mensen een petitie om de Spelen in juli te stoppen. Op veel plekken in Japan geldt de noodtoestand vanwege corona. Maar de organisatie gaat ondertussen gewoon door met de voorbereidingen. Ook de premier zei eerder dat de Olympische Spelen wat hem betreft doorgaan deze zomer. Doe jij vanaf morgen eindexamen en ben je zenuwachtig? Dan ben je niet de enige. Veel eindexamenleerlingen zijn extra gespannen... omdat de toetsen, de eindtoetsen dit jaar, ondanks corona, wel doorgaan. Vertelden ze aan mijn collega's van NOS Stories. En dat is natuurlijk extra spannend, want als eh, eindexamenkandidaat... zat je nog steeds halve dagen op school als je naar school kon. Eh, veel lessen waren nog via Zoom. Maar ja, je kan je voorstellen, als je ouders ook thuis werken... Eh, dan kan het thuis nogal wat onrustig zijn. En dus twijfelen veel leerlingen of ze wel goed genoeg voorbereid zijn. Heb jij nog hulp nodig? Check dan de speciale eindexamen spreekuren van NOS Stories op YouTube. Straks om 5 uur is de eerste. Een man die vannacht veel te hard reed is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. De man van 25 werd op de A59 bij Rosmalen betrapt door agenten die in een onopvallende auto reden. Op die weg mag je maar 100 rijden. De man reed 103 kilometer te hard. En voor het eerst in 23 jaar heeft een Nederlander een race in de IndyCar-series gewonnen. Dat is een Amerikaanse formuleklasse. Rinus van Kalmhout was de snelste in de Grand Prix in Indianapolis. I'm a race winner. Uh, amazing feeling, amazing race, amazing strategy. And uh, just perfect race for me. I'm so happy. Thank you to the whole team, everyone out there. And uh, you know, Indy 500 coming up. Going for it. In Amerika noemen ze hem trouwens VK van Kalmhout. Hij is pas 20 jaar. Het aantal buien neemt toe. De meest pittige exemplaren vallen in het binnenland. Ze kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en veel regen in korte tijd.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 Het is al even geleden dat ik er rust meteen zag en dat je liep in de richting van je hart. Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij.